Premier Schotten en bankpresident Tromp beschuldigen elkaar van corruptie. Curaçao vroeg het kabinet daarop om een onderzoek en minister Donner is daartoe bereid. Het vertrouwen in de instelling moet zo snel mogelijk worden hersteld, zegt Donner. Hij weet nog niet wie het onderzoek gaat doen. Veel minder mensen krijgen in de toekomst een persoonsgebonden budget. Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling kunnen nog in aanmerking komen voor zo'n PGB. Dat is de kern van een pakket maatregelen van het kabinet om de uitgaven voor de PGB's en de AWBZ terug te dringen. Mensen die geen pgb meer ontvangen kunnen wel zorg in natura krijgen. Bijvoorbeeld hulp van een thuiszorginstelling. In Nederland zijn nu vijf mensen besmet met de EHEC-bacterie. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. De mensen die besmet zijn zijn de afgelopen tijd allemaal in Hamburg en omgeving geweest. Een onbekend aantal mensen wordt nog in het ziekenhuis onderzocht op een mogelijke besmetting met de EHEC-bacterie. Jongeren mogen binnenkort vanaf hun zeventiende een rijbewijs halen. Tot hun achttiende kunnen ze dan onder begeleiding van een ervaren bestuurder rijervaring opdoen. Volgens minister Schultz is het begeleid rijden goed voor de verkeersveiligheid. Beginnende chauffeurs veroorzaken relatief veel ongelukken. Het experiment gaat Two to Drive heten. En de Italiaanse politie heeft oud-voetballer Beppe Signori huisarrest gegeven. Hij wordt samen met 15 anderen verdacht van het illegaal wedden op voetbalwedstrijden. Er zouden onder meer wedstrijden beïnvloed zijn door slaapmiddelen in de drankjes van de spelers te doen. De oude international Signori speelde in de jaren 90 onder meer voor Lazio Roma. Het weer... Overwegend zonnig, temperatuur tussen 16 graden aan de kust en 20 in Limburg.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 Sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda. Ritmo Dynamic. caliente. Sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. En Calinda. Boca linda. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Con una bomba provocante. Tu boca linda. Ja, het is haast bijna niet te geloven. Maar je weekend is nu al begonnen. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Nu al hartstikke vroeg, lekker op je donderdag. Heerlijk om, eh, om lekker te beginnen op je donderdag. En dan is het ook nog eens goed weer. Nou, het kan toch niet meer stuk. Wat precies het weer wordt, dat krijg je nog deze uitzending te horen. Maar eh, ja, eh, eerst wil ik je weer bedanken voor de vele mailtjes die ik van je gekregen heb ontzettend bedankt daarvoor. En toch weer voor echt eh, nou ja, nieuwtjes waarvan ik denk, hoe kom je erop? En eh, nou hoe kom je erop? Hoe krijg je het eigenlijk? Zo bijvoorbeeld hebben we ook, eh, heb ik van deze week een nieuwsbericht meegekregen dat een 95-jarige man uit Den Haag is betrapt en haar condooms wou stelen. Nou goed, nog de pol. En natuurlijk nog de splinternieuw van deze week. En de splinternieuw, nou, ik, ik word er steeds trots op elke week, want het is weer een hartstikke goede plaat geworden. Maar is weer muziek van Enrique Iglesias. Wat, een naam zeg. En je zou me toch niet voelen. Harbit. Goedemiddag. de Heartbeat. En ja, eh, Lady Gaga heeft weer geflikt door dus zij weer een recordje op de naam kunnen zetten. Lady Gaga lijkt niet van haar voetstuk af te slaan. De zangeres heeft in haar eerste week meer dan 1,1 miljoen exemplaren verkocht van haar nieuwe album Born This Way. En daarmee komt ze binnen op nummer 1 in de Amerikaanse albumcharts. Het album is zelfs de best verkochte plaat sinds 50 Cent's The Massacre in 2005. Lady Gaga heeft wel wat hulp gekregen bij haar recordverkoop. In samenwerking met Amazon kon het album vorige week voor een spotprijs van 99 cent gekocht worden. Dus dat akkoordje heeft het dus dan weer bij Goed gedaan Lady Gaga. En eh, nou, als je nu denkt 99 cent, dat ik hem ook wil hebben, ben je net te laat, want eh, Amazon heeft hem alweer weggehaald. Zelfs een sidekist nog door de vele verkopen. En wat minder leuks nieuws, ik weet niet of je het al eh, hebt gehoord, maar Sean Kingston, die ligt in het ziekenhuis. Hij is, eh, eh, hij is eh, met een ongeluk op een jetski is hij erg uh, ongelukkig terechtgekomen. Gelukkig is het nu weer stabiel. En Justin Bieber, waar die uh, Inimini mee opnam, die zei al van... op Twitter zei hij al, ja, ik vind het ontzettend erg.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 You have me, suicidal, suicidal. Het ritme van zand. heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8 something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, oh, good. White wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack the window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, nah, nah, name? Oh, nah, nah, my name? Oh, nah, nah, my name? my name? my name? Everybody knows how to work my body, knows how to make me want it. wel vergeten, maar normaal zou je het nooit doen. dan samen met Drake. En What's My Name? En ja, eh, nou ja, het weer. Eh, ik kijk maar naar buiten en het is prachtig. Maar vanmorgen ga je natuurlijk niet naar buiten kijken. Morgen wordt zo'n eh, zo'n 22 graden. Ja, nou ja, maar het is nog geen weekend. En dan vrijdag, als je je officiële weekend ingaat... Dan wordt het 23 graden en zaterdag blijft het 23 graden. En dan zondag wordt het 21 graden. Ja, en dan maandag als je weer naar school moet, dan, uh, dan zakt het gelijk af. Vandaag zo'n 19 graden. Kans op neerslag is ongeveer 5%. Ja, dus dat zal nog wel ergens eh, bij de zuidenburen of de noordenburen. Maar in ieder geval niet hier. En eh, de wind is zwak. En hij komt uit het zuidwesten van Nederland in ieder geval, het heel lekker weer. Dus eh, als je nog even naar het strand wil, moet je nu gaan. Maar als je nou denkt, maar als je nou opeens in jezelf inkrijgt, ik wil mijn gehoor laten testen. Nou, voor de tweede keer in twee weken, nou, eh, nee, een maandje denk ik, staat hier de laatste hier gratis uw gehoor testen. Ja, ik mag nog geen merk noemen, want dan ga ik gewoon uh, stiekem reclame maken. Maar hier op het Gasthuisplein staat een hele grote tuk en dan kan je gratis professioneel je gehoor laten testen. Nou, en dan wil ik nog wel even weten wat jullie denken. Want eh, ja, ik heb het ook gedaan. Wat jullie denken wat mijn hoorleeftijd is. Als je enig idee hebt, mail volgende week maar. En uh, nou ja, dan ga, ik de, dan ga ik de leukste antwoorden ga ik natuurlijk voorlezen. En eh, nou ja, natuurlijk het antwoord wat goed is. Als die ertussen zit. En als die niet tussen zit, dan noemen we gewoon degene die dichtbij is. Ben benieuwd. Ziepowerlife.nl is Fergie. The smell of your skin lingers on me now.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 DJ. we are who we are. ik wacht eigenlijk tot zij een nieuwe plaat uitbrengt. Eh. Zo zie je op het gasthuisplein zitten een paar meeuwen die zitten een chipsak op te eten. En eh, ook aan de jas te knagen. Dus het eh, is wel net je jas en je chipzakje hebt laten liggen op het gasthuisplein. Nou, want, nou, want en dan nog nieuws. Ja, zeker nieuws. Want eh, nou ja, het is helemaal nieuws geweest. Het was echt eh, overweldigend. Want eh, er kwam opeens uit de lucht een hamster met een klein mini parachute aan zich. Ik kwam zo naar beneden. Eh, nou ja, eh, de jongen die het heeft gedaan wordt hamsterwerper genoemd, maar hij is gevonden. De politie heeft vandaag een jongen uit van 17 uit Hengelo aangehouden. Hij wordt ervan verdacht vorige week zondag een hamster aan een parachute hebben vastgemaakt en van een gebouw te hebben gegooid. De hamster zat verpakt in een balletje en hing onder een mini parachute. De kinderen die hem in de lucht zagen vallen door eh, getuigenverklaringen en de media-aandacht konden verdachten worden opgespoord. De hengel, uh, de, de heng, zo. Nou, eh, de man die uit hengelen komt zit vast wegens het overtreden van de wet, gezondheid en welzijn dieren. Nou, zijn, zijn ben ook maar even op de hoogte gebracht eh, door de politie. Het ging om een hamster van het gezin. De jongens die uh, onvrijwillige parachutist vonden, belde de politie. De ambulance heeft zich over het dier ontfermd. De, de gezinshamster over, overleefde de val. Een tiener dood door eh, bijna 15.000 volt. Een Duitse tiener is eh, vandaag bij een stunt op, de, op een spoorlijn bijna om het leven gekomen. De wagens klom op hem begon en eh, kwam daarbij te dicht bij de bovenleiding. Hij kreeg 15.000 volt door zijn lichaam heen, dat heeft de Duitse politie vandaag gezegd. Een stoomdood was zo heftig dat zelfs zijn vrienden die op de grond toestonden te kijken een schok kregen. De 16-jarige jongen heeft heftige brandwonden opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op het rangeerterrein in Zwertse. Dus nou ja, de wijze les die je hieruit kan halen. Ga gewoon nooit op het springen. Doe, doe het gewoon niet. Dit zijn de opposites. jij zou maar zijn, hè. Dom, lomp. Maar wel famous, nou. Check it out. Oké, okay. wie ben ik? Ik ben de shit van al die rappers hier. En alle chicks willen chillen met de kip, maar de kip die is te ver van hier. Doe mij een flesje bier. Geef jullie ecstasy, alsof ik in de motherfucking matrix zit Ja, noem mij anonymous, ja, noem mij anonymous Schat, je wordt niet boos als ik eventjes nieuw aan je zit eh, eh, eh, Ik ben de man, ja, ja, dit de man ben ik En jij gewoon een nicht zoals de dochter van mijn tante is Dochter van mijn tante is Schat, je hebt het zo wel, oh, man, zo romantisch, zo romantisch normaal, maar dat doe je al raar genoeg Stom maar echt,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 Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Bitches zitten aan mijn penis. Het ritme van Zandvoort. listening now They say they ain't heard nothing like this in a while no. That's why they play my song on so many different dials Cause I got more hits than a disciplined child oh. So when they see me, everybody barack, baracks Man, I'm like a young gun, fully black, barack I cry teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket and am back, look at my jacket and hat So down, berserk, so down to earth I'm bringing gravity back, adopted by the major I want my family back People work hard just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about That's why you have to keep screaming till they hear you out needed a change When we ate, we never took cause we needed a change I needed a break a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my maze. Great, it feels like a long time coming. Rhyme, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenor to a him to the head. in the En ja, het is tijd voor de nieuw van deze week. En eh, ja, er zijn ontzettend veel verzoeken binnengekomen. Maar sorry, maar ik zag deze plaat en dan ben ik toch wel heel erg egoïstisch om te zeggen... Sorry, maar dit wordt de nieuw van deze week. En ik denk dat als je hem gehoord hebt, dat je zegt... Ja, nou, je hebt toch wel gelijk, hoor. Het is namelijk een ontzettend goede plaat. Hij is toch door Gers Perdoel. Uh, nou ja, eh, Gers, uh, die ken waarschijnlijk wel van samenwerking met de Party Squad. En ik ga hard. Maar ja, voor, voor des maakt hij eigenlijk alleen maar een beetje, ja... Ja, nooit eigenlijk solo dingen. En nou ja, hij maakte af en toe wel wat in zijn eigen thuisstudiootje. Maar dat werd nooit wat. Maar toen heeft hij op een gegeven moment, was hij er klaar mee. Heeft hij een eigen videoclip opgenomen. Is hij naar een officiële studio gegaan. En heeft hij een officieel nummer uitgebracht. En dat is toch wel een goed nummer. En uh, nou ja, de titel, eh, ik mag het voor iedereen hopen, morgen ben ik rijk. En je moet maar goed luisteren, het is echt een prachtig nummer. Dit is Gers Bedoel met de splinternieuw van deze week. Morgen ben ik rijk. Vandaag ben ik brook, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voelt het slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik broke. Maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel dit slechte zelfs fijn en niemand krijgt mij klein Want morgen ben ik rijk, dat is een feit En willen al die bitches hangen met mij Want dan heb ik een club in een hele wijk En heb ik zelfs een gouden mic En om iedere vinger heb ik een diamant Een boot, een jetski en een eigen strand Een mooie planeet en een eigen land En modellen die me bellen aan de lopende band Vijf sterren chef koopt die voor me koopt En in de schuur een bioscoop Een helikopter staat altijd klaar Gevuld met champagne en caviar Maar nu ben ik Mr. Solo Maak mijn dozo, mijn naam mijn logo Dus maak een foto en zij die mijn haat zijn gaat promo, dus bedank ik al die lolo's van deze Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Vandaag ben ik op, maar morgen ben ik rijk Morgen is De toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen voel het slechte zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik broke, maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen voel het slechte zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik brood in de kook En werk me kapot voor een beetje brood Ik heb een bankstel en een bureau En heb één fucked op telefoon Mijn bed valt bijna uit elkaar Van al die ellende na 15 jaar En mijn huur was kan alleen nog maar zeuren Want ik heb de huur weer niet betaald Mijn douche is koud en half naar de kloten Ik heb mijn iMac, die is naar de kloten Ik heb mijn iPad in mijn dromen En internet is afgesloten Maar straks heb ik hits als 50 Go als Diddy, ben een man met ballen op rock is skinny Mijn leven lijkt op een film van Disney Maar ooit dien ik op een min deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou, Vandaag ben ik op, maar morgen ben ik rijk Morgen is, de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slechte zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik ook, maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slechte zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Deze is voor jou, deze is voor jou bijna afgesloten. Je hebt bijna vakantie. En je hebt een extra lang weekend. Dan is toch wel dit de plaat die daarbij aansluit. Door de Bob samen met Fireball en What I Want. En eh, nou ja, ik, eh, ik denk dat het... Eh, ja, waar wordt het eigenlijk? Ik, ik ga toch... Ja, ik ga de poll doen. Ik vond de poll van deze week vond ik echt een goede poll. Hij is door jullie zelf aangevraagd. En uh, nou ja, het is eh, heel veel nieuws gekomen. Steeds meer jongeren eh, die zuipen zich coma. Dat betekent dus dat je zoveel denkt dat je op een gegeven moment buiten bewustzijn raakt. En dat je zo'n 6 uur weg kan zijn. Maar dit kan ook nog wel eens verschillen tussen 4 en 20 uur. Dus dat je gewoon twee dagen weg bent. Nou, dat coma zuipen heeft ons op de volgende stelling gebracht. Jongeren mogen zelf bepalen of ze gaan drinken. Nou ja, en eh, we hebben natuurlijk aan jongeren zelf gevraagd. Dus ik was ontzettend benieuwd hoe het, eh, hoe het is verlopen. Je kon kiezen uit A, ja, je mag gewoon eh, lekker zelf denken. B, ja, maar het moet, je moet wel met mate denken. C, nee, pas na je 16, net zoals nu. Of D, nee, het moet naar 18 jaar. Dus dat je pas van je 18e alcohol mag denken. Ja! En dit ja, het, is toch, ah ja, 9% zei het maar. Ik had echt verwacht, nou, dat wordt de volle 100%. Maar eh, 9% zei het maar. En eh, ja, met mate zei je nee, ook 9%. En nee, pas na 16, eh, net zoals nu, zei 67%, de ruime meerderheid. En nee, het moet na 18 jaar, zei 15%. Dus uh, nou ja, het is, het is wel, jullie vinden toch dat er steng moet worden opgetreden tegen alcoholisme. En het is ook wel begrijpelijk, want uh, ja, je, je, ziet jezelf of je broertje of je zusje nog niet graag liggen in het ziekenhuis. My name is Bob, and I approve this message. This B.O.B. Magic. I got the magic in me.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 En waar ik dus net eh, wel is het, eh, is het eh, Rebecca Black idee. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord, maar op, op YouTube is het een enorme hit. Rebecca Black, ze heeft over de 200 miljoen views gekregen. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Nou, 155 miljoen moet ik zeggen. 155 miljoen hebben haar videoclip bekeken. En eh, nou ja, wie is Rebecca Black? Ze is maar 13 jaar. Maar eh, ze heeft een nummer uitgebracht en eh, nou ja, de reacties erop waren echt vreselijk. Dat betekent dus ook dat ongeveer 42.000 mensen die hebben gestemd op leuk. En om even te, te beargumenteren, 3 miljoen mensen hebben gezegd niet leuk. Je ziet ook een heel groot stuk rood en een klein stukje groen. En ze heeft ook echt doodsbedreigingen gekregen. Er zijn parodieën gemaakt. En nou ja, ze wordt ontzettend gehaat. Meestal is dat wel terecht? Nou ja, luister zelf. Dit is de nummer. Yeah. korte, maar wil je nou de hele versie horen van, eh, van Friday, zo heet het nummer. Ja, dan moet je maar even checken op YouTube. Rebecca Black en Friday. En eh, nou ja, misschien vind jij het wel een goed nummer. Nou ja, dan kan je toch groen duimpje omhoog krijgen. En uh, ja, elk duimpje helpt, zal zeggen. was blown away, what could I say? It all to make sense, taking away bang voor wel. Het is wel over. Ik ga het afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En wat ging het weer snel. Wil je wat, uh, wil je wat, eh, ja, wat invoegen in de show? cpoweredlive.nl ik hoop je volgende weer, eh, week weer te spreken. En ja, ik heb, ik heb gewoon weer ontzettend zin in. Volgende week stuur het. cpoweredlive.nl heb bekende adres. En ik zeg je, ja, tot volgende week. Tot volgende week.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 Nou, we blijven het koor Zijn we al verder dan Nog twee, twee minuten voordat ik stop Daar ik ga, dan ik nog Straks is heel relaxed, bij in water en dan we komen er wel samen naar de zon.